Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in... naar racistische uitlatingen van Rotterdamse politieagenten in een WhatsApp-groep. De bekendmaking volgt op een publicatie woensdag in NRC. De krant schreef dat agenten in de WhatsApp-groep burgers onder meer uitmaakten voor, ik citeer... kut Marokkanen en pauper-allochtonen. Dat zou zijn gebeurd vanwege een filmpje van een witte tiener... die in elkaar wordt geslagen door zwarte leeftijdsgenoten. De overheid gaat voortaan wekelijks via het zogenoemde coronadashboard doorgeven hoeveel Nederlanders naar schatting besmettelijk zijn met het coronavirus. Besmettelijk zijn. Uit de meest recente cijfers blijkt dat het om 2800 mensen gaat. Dat getal wordt door het RIVM berekend en moet helpen om een eventuele nieuwe golf snel op het spoor te komen. Het dashboard toont voortaan ook hoeveel virusdeeltjes het RIVM heeft gevonden in het rioolwater. Verder is toegevoegd van hoeveel patiënten huisartsen vermoeden dat ze het virus hebben opgelopen. Bij het uitgestelde tennistoernooi van Roland Garros is toch publiek welkom. De organisatie heeft bekendgemaakt dat 50 tot 60 procent van de stoelen beschikbaar zijn voor toeschouwers. Het Franse Grand Slam toernooi zou eigenlijk op 24 mei beginnen... maar werd vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld naar 27 september. Mondkapjes op de tribunes worden aangeraden, maar zijn niet verplicht. Het ministerie van Volksgezondheid wil geen algeheel bezoekverbod voor verpleeghuizen... waar één of meer besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Zo'n verbod staat wel in een noodverordening, maar het ministerie zegt dat het een misverstand is. De zorgaanbieder en locatie moeten per geval bekijken of bezoek mogelijk blijft. Daarmee vervalt ook een kort geding dat was aangespannen tegen de staat. De stichting die de rechtszaak had aangespannen is blij... maar blijft wel monitoren hoe de bezoekregeling door zorginstellingen wordt ingevuld. Het weer vanavond lokaal nog een regenbui, vannacht opklaringen en plaatselijk nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 12.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 Plastic soldiers in my stew reenacting Waterloo. Can I exercise this flu, clean the dog shit off my shoes. Oh, even die. alweer van een tijdje terug. Waarop onder andere Plea for Peace onder, eh, op stond. Eh, Red Herring, deze die, die je net hebt eh, gehoord. Alaska was dat, 2 juli. Goedenavond. Het is weer eens de eerste echte reguliere uitzending zonder telefoongesprekken. Nou, dat is wel een lange tijd geleden vanuit de studio. Maar goed, uh, het is muzikaal gesproken gewoon twee uur lang knallen met die handel. Dus dit was dan de opening. En we gaan ook eh, een beetje terug in de tijd. Want het eh, zijn dan de twee openers. Eh, een beetje retro. Fabiana Dammers is dit met My Eyes on You. side het noorden van het land. Eh, die eh, jongens heten Hidden Giants. En From the Inside of My Eyes, zo heet het nummer. Daarvoor hoorde je My Eyes on You. Eh, zo'n uitzending als deze, ja, daar kan je gewoon de muziek meer het werk laten doen. En ik, zei de gek, ben eigenlijk min of meer de ober die het aanreikt. nou, dat gaan we dan ook voortaan doen. Dit is Sam en Julia en One Man Show. Have me waiting by the bar until you're done with your ship. I'm sure you wanna leave it like it is. I'm just a bed you can come to, and another pair of lips to kiss. Do you ever fall in love? Will you ever say what you're thinking of? Are you always this tough? like this. good to grow, good to grow a thicker skin. and let new love in. surely drop. They say absence makes the heart grow fonder, but I feel with you gone, I'm only lost to lonely ponder. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain. Stays in my heart, love. They said it would be a drain. They said it would be a drain. Miss being ball and chain. Lose from your heart, love. be a dream, Miss being ball and chain. lose from your heart, love. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain. Stays in my heart, love. They said it would be a dream. They said it would be a dream, Miss being ball and chain. lose from your heart, love. Mannen hebben meegedaan aan eh, de Rotterdamse dakdagen. Tenminste, dat was eh, de bedoeling. En eh, dit was hun bijdrage Stays in My Heart. Daarvoor hoorden we een, een, nummer waarvan ik op dit moment... oh ja, ik weet het alweer. Volgens mij waren het de, Hidden Giants die ik daarvoor nog heb gedraaid. Mm, dat nummer is uit het Hoge Noorden afkomstig. En ja, het bracht de tijd op tien voor half negen. Inmiddels bij deze eh, misschien nog wel een eh, gedenkwaardige alternatief FM... Eh, omdat we helemaal geen telefonische interviews vandaag hebben. Dat is alleen maar fijn. Ehm, volgende week, dan gaat het ook echt gebeuren. Dan gaan we binnen het anderhalve meter verhaal... echt een live artiest hier krijgen. Tenminste een live muzikant, moet ik zeggen. hij is een van de mensen die de Amsterdamse Songwriters Guild min of meer draagt. Eh, ik heb het over Ro Halfheid. Uh, hij heeft eh, samen met Luc Nijman heeft hij hier ook nog eens een keer een optreden gedaan. Ik geloof dat het Electro Lux Boys. Weet ik veel hoe dat heette. Dat was in ieder geval Electro wat ze brachten. En ehm, ja, Ro is nog steeds zelf actief. Opvallend is dat zijn nieuwe single... Eh, dat hij die heeft uitgebracht eh, bij het eh, King Forward Records label... waar bijvoorbeeld ook Joey Vriend en Alaska het materiaal op uitbrengen. maar dat heeft hij dus ook gedaan. En dit is dus die nieuwe single... En wellicht zal hij hem volgende week ook hier komen spelen als hij live in de studio is. Poising of My Heart van Ro Halfheid. was a stone in my heart started melting Will you tell me when you hear my name Will you be smiling You tell me you don't know how to love Will I tell you there's nothing say no to you. I say no to you. No to the poisoning. closer to our gods? Will we still be circling around each other? the poisoning of my heart dat was hem. Uit Brabant komt zij en dit was ook een beetje het eh, beschrijven van het verhaal in Eindhoven. Eh, hoe dat dan eh, eraan toe ging. Als de stad een beetje stil is. iedere Penning. afgelopen jaar heeft ze ook nog samen met de Utrechter Jan van Piekeren nog een, een kerstnummer nog opgenomen. Daarvoor hoorden we de man die volgende week hier in de studio is. En dat is Rohalf Hyde met Poisoning of My Heart. Eh, dat nummer dat, eh, is eigenlijk kraakvers. want dat is nog niet eh, langer dan een week uit. En volgende week, dan is hij hier. Dan eh, gaat hij eh, weer, sinds lange tijd, komt hij dan weer eens even langs. Want hoe lang is het alweer geleden dat Ro hier in de studio is geweest? Ik denk dat dat zeker wel een jaar of vijf geleden is. Maar goed, hij komt er dus aan. Het is niet de enige die de binnen afzienbare tijd hier ook de studio binnenkomt wandelen. Datzelfde geldt ook voor Liset Vink tegenwoordig heet ze Lisette Aviva. En zij zal 23 juli hier komen spelen. En 30 juli is de beurt aan Julian Keuverzoek van eh, Operation Hurricane. En dat heeft ook alles eh, te maken dat er eh, nieuw materiaal van de mannen aan zit te komen. Overigens, het laatste materiaal, dat zal je straks ook gaan horen weer in het volgende uur. En dat is die laatste single die ze nog hebben uitgebracht. Dus dat zit nog allemaal in het vat. Eh, vorige week hebben ze hun album uitgebracht. de Dogs Called Kitty. Een band die eh, ook meedeed aan de Rob Agda wordt. En een van die nummers die eh, van, van het album Lotusland op te horen is... is dit nummer Hey Boy. Whoa, she's drawing circles all night long. And me, and I just overdo it, baby, only for one song. about heaven. If you go there when the sea turns gray Meet me on the healing day Tell them about the hazy nights and the foggy mornings. Tell them about the riverside and the moonlight stories. vorige week hebben ze eh, uitgelegd, tenminste Daphne heeft dat uitgelegd, wat eh, vorige week eh, de bedoeling is. Dan zouden ze, als het goed is, eerst de EP die een wat akoestische karakter heeft. En daarna zal het album komen wat meer een electro uh, gehalte heeft. Hoewel dit toch hier en daar ook wat electro invloeden te horen zijn. Goldfish heette het nummer. Daarvoor Dogs, Cold Kitty met Hey Boy. Een voormalig deelnemer aan de Rob Akda Award. Dat geldt niet voor deze persoon. Maar hij heeft wel een hele mooie single uitgebracht. Eh, je hoort hem al eh, een aantal weken hier bij in FM. En dat eh, nummer dat heet There For You van Joey Vriend. Donata heet zij, Donata Kramars, helemaal voluit. Maar eh, dit is weer eens sinds tijden een, eh, nummer die ze helemaal onder haar eigen naam heeft uitgebracht. Normaal gesproken doet ze dat onder No Soyo, maar dit eh, was zo, diende zich zo aan dat ze dat besloot om het zelf uit te brengen. You Are Invincible. vorige week heb ik even een telefonisch gesprek met haar gehad. Oorspronkelijk komt ze uit Duitsland, maar ze heeft haar opleiding hier in Nederland gehad aan het Conservatorium van Amsterdam. Heeft onder andere gewerkt met Marnix Doris Stijn en Chris Kok in Ubrich. En eh, dat was nog goed voor een titel als uh, band van de Grote Prijs van Nederland in 2012. Dus dat, eh, dat zegt al iets. Daarvoor hoorde je Joey Vriend met There For You. Een van de mensen die inmiddels ook door zijn gedrongen bij de landelijke media... en ook bij de landelijke zenders, of tenminste in ieder geval één muzikant. Hij is hier al geweest... Ik heb het over Melle. Hard Race heet never found a way to tell you what I feel inside. So here I go. I'll make you see that I could be your fantasy. Well, I never The pressure up the feeling. Reliquids miserable to form a solution. Kicking out and it leads to confusion again. Oh, my soul is trapped inside and needs to be freed. Guess my ambiguity got the best of me. He knows exactly how I feel, I can tell. Grab hand as I thought to myself. If I wanna be bold, I gotta action There's a voice in my head Says I have to dan heet zij C It. Uh, een nummer eh, wat ze vorig jaar nog heeft eh, uitgebracht. Eh, van een EP Tantrum genaamd. daarvoor was het Hard Race van Melle. En Melle is, tenminste dat heb ik even heel gauw gezien... bij NPO Radio 2 geweest. Dus kennelijk heeft hij zijn handelswaar ook daar weten... Um, onder de aandacht te brengen. Want dat was denk ik ook wel heel belangrijk dat hij dat voor elkaar kreeg. Vorige week iets heel bijzonders. Marinka instrumentale muziek. En eh, instrumentaal betekent eigenlijk met de piano. Ik zou bijna zeggen, het is haast klassiek. Oordeel zelf. Prelude. zou bijna zeggen Vrije Geluiden. Dat eh, was een eh, programma wat eh, altijd op de zondagochtend, als ik het wel heb, bij de NPO op de eerste, ja, het eerste net. Klinkt een beetje oudbollig. NPO 1, Televisie 1, dat was altijd de plek waarin dit soort nummers en dit soort muziek altijd werd gehoord is er niet meer. Maar goed, wij eh, doen het dan maar even dunnetjes over. Marinka heet eh, de dame. Prelude heette het nummer en het komt van het album Red Moon. Daarvoor was het Eline Man. We hebben er nog één en dat is eh, deze van onze grote vrienden uit ehm, Den Haag.